Tegen de twee leiders van de Nigeriaanse bende is acht jaar geëist. Ze ronselden minderjarige meisjes in Nigeria en brachten die naar asielzoekerscentra in Nederland. Daar konden ze later makkelijk weer worden opgepikt voor vervoer naar Italië en Spanje waar ze in de prostitutie belanden. De zaak kwam aan het rollen toen opviel dat er zoveel jonge Nigeriaanse meisjes uit asielzoekerscentra verdwenen. Het ging in 2007 en 2008 om meer dan 100 meisjes. PVV-leider Wilders is blij dat de Britse rechter hem in het gelijk heeft gesteld. Volgens een Britse rechtbank heeft de Britse regering Wilders in februari ten onrechte de toegang tot het land ontzegd. Wilders wilde in het parlement in Londen zijn anti-Koranfilm Fitna laten zien. De regering hield hem tegen omdat hij een bedreiging zou zijn voor de openbare orde. Onduidelijk is of de PVV-leider nu weer vrij naar Groot-Brittannië mag reizen. Ook minister Verhagen is blij. Hij wijst erop dat het kabinet Wilders eerder had geadviseerd tegen de weigering in beroep te gaan. Minister Bos denkt niet dat president Welling van de Nederlandse Bank iets te verwijten valt bij het toezicht op de DSB-bank. Maar als zoiets ingrijpends gebeurt waar de belangen van zoveel mensen mee gemoeid zijn, dan moet je ervoor zorgen dat de onderste steen boven komt, zei hij. En daarom moet ook het toezicht worden onderzocht, voegde hij eraan toe. Hij zei verder dat hij zondagochtend al de conclusie had getrokken dat de DSB-bank niet zelfstandig verder kan. Houders van een DSB-pinpas kunnen die vandaag niet meer gebruiken om hun boodschappen te betalen. Gisteren lukte dat nog wel, omdat de stopzettingsprocedure enige tijd in beslag nam. Pashouders kunnen vandaag en morgen nog wel bij betaalautomaten van andere banken terecht. Maximaal kunnen ze daar 250 euro per dag opnemen. Na morgen zijn alle DSB-betaalrekeningen volledig geblokkeerd. Het weer, geregeld zon, in het noordoosten kan ook een bui vallen. Temperatuur vanmiddag rond 12 graden. Morgen en donderdag zon en s'nachts kans op vorst.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 waves' joyful hymn. Silver sunlets reached the sky. velvet glove Neath the on the moon See one thousand violins Golden trumpets soar on high Waves and waves of joyful hymns Silver sonnets reach the sky